Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren met geldproblemen worden niet goed geholpen, blijkt uit onderzoek van NOS op 3. Het is eigenlijk een taak van gemeentes, maar die hebben de problemen vaak niet of te laat op de radar. Collega Janine Duist hoorde hoe de jongeren in de problemen komen. Bijvoorbeeld uitgesteld betalen met Klarna, rood staan bij de bank... je OV wat je terug moet betalen als je met je opleiding stopt... Um, nou ja, enzovoort, enzovoort. Het kan, kan snel oplopen, maar dat zijn allemaal schulden die de gemeente dus niet ziet. Er is meer jeugdnieuws, want tientallen pleegkinderen die eind jaren 90 in jeugddorp De Glint woonden in Gelderland zijn erg slecht behandeld. Ze kregen te maken met gescheld en zelfs seksueel misbruik. Een van de slachtoffers vertelt aan Omroep Gelderland over het misbruik door haar pleegvader. Er wordt gezorgd dat je je veilig voelt en dan gaan we de grens steeds een stapje verleggen. Dan gaan we hem steeds meer opzoeken. ga ik eerst af je rug wrijven. Dan ga ik over je billen wrijven. Dan ga ik uiteindelijk aan je borsten zitten. Dan wil ik tussen je benen zitten. Weet je? Met de meldingen van het misbruik zou jarenlang niet zijn gedaan. De bewoners van tientallen woningen in Den Haag hebben vannacht niet in hun eigen bed geslapen. Iets na middernacht brak er brand uit in hun flatgebouw, zegt de brandweer. Mensen hebben zelf de brand ontdekt en zijn naar beneden gaan en hebben de brandweer gebeld. Dus eh, veel schade in de woning. De woning is eh, bijna volledig uitgebrand. Het is echt een moeilijke brand geweest en we weten niet eh, wat er dus gebeurd is, waardoor die brand is ontstaan. Eén iemand raakte gewond. Zo'n 25 woningen moesten worden ontruimd. Mensen kunnen daar voorlopig niet naar huis. Nog een bijzondere overval op een supermarkt maandagavond in het Gelderse Winterswijk. De dader nam alle tijd om het geld uit de kassaladers te halen... en zei tegen de kassière toen hij vertrok bedankt en een fijne avond nog. De man had een theedoek om zijn hoofd gewikkeld en had een mes bij zich. Maar dat was dus meer voor de sier. Hij kon al snel in de omgeving van de supermarkt worden opgepakt. Het weer nog. In het noorden wat stapelwolken, maar verder wordt het overal een prima herfstdag. Veel zon en 17 of 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wordt langzaam rijdend verkeer op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad bij Purmerend. 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Velsen 10 kilometer. Dan valt de vertraging van 10 minuten nog behoorlijk mee. En 242 Middenmeer Alkmaar bij Heelgewaard. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En ook 10 minuten op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam.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 Dat de inflatie opnieuw is opgelopen bleek vorige week ook al uit cijfers van de Europese rekenmethode. De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen bij omroepverenigingen die over de schreef gaan. Een Kamermeerderheid vindt dat de regels in de mediawet daarvoor moeten worden aangescherpt. En online antisemitisme blijft nog te vaak onbestraft en moet harder worden aangepakt. Dat zegt de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Het aantal antisemitische uitingen op sociale media is de afgelopen jaren toegenomen. Het weer op de meeste plaatsen zonnig najaarsweer bij zo'n 18 graden ritme, ritme.